en de Bye Bye Blues. En dan weet je het wel, het is afgelopen voor deze donderdag, de 9e januari 2014. Maar Muziek Boulevard gaat nog twee uur door met Hans Wassenaar aan het roer. Dus heel veel plezier daarmee.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 De investeerder krijgt 95% van de aandelen. De familie Enschede houdt 5%. Hoeveel Nimbus betaalt voor de drukkerij is niet bekendgemaakt. Vanochtend werd bekend dat de medewerkers van Johan Enschede was gevraagd om vakantiegeld in te leveren. Dat hebben ze gedaan en mede daardoor lijkt het bedrijf nu gered. De Koninklijke Landmacht heeft in Den Haag een vaandelgroet uitgebracht aan koning Willem-Alexander. Dat gebeurde ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de landmacht. De vaandelgroet is een eerbetoon dat de verbondenheid weergeeft tussen de vorst en het leger. Het is een bijzondere ceremoniële gebeurtenis. De vorige vaandelgroet was in 1980, een maand na de abdicatie van koningin Juliana. Na de vaandelgroet op plein 1813 in Den Haag was er een défilé voor de koning. Justitie heeft opnieuw een conflict met Edwin de Roy van Zuidewijn, de ex-man van prinses Margarita. Het OM wil dat hij DNA afstaat op grond van een wet die dat mogelijk maakt bij bepaalde misdrijven. De Roy weigert. Hij is in 2012 veroordeeld tot een taakstraf wegens valsheid in geschriften. En volgens de Roy valt dat niet onder de misdrijven waarvoor de DNA-wet geldt. Bovendien is een veroordeling nog niet definitief. Er loopt nog een hoger beroep. Mediamarkt heeft de wet overtreden door stiekem zijn medewerkers te filmen. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Mediamarkt liet mystery shoppers met een verborgen camera opnames maken. Die beelden werden gebruikt bij beoordelingsgesprekken met medewerkers. Volgens het CBP mag een werkgever alleen een camera gebruiken als er veel wordt gestolen of gefraudeerd. Het weer, het is overwegend bewolkt en er vallen wat buien. Het is 10 tot 12 graden, er staat een stevige wind. Vannacht trekken de buien weg, morgen blijft het droog en is het zonnig en dan is het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 Europort richting Rotterdam.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 en de volgende twee vaste rubrieken. Om 16.30 uur ons Gezondheidplein onder het motto... Hoe blijf ik gezond? En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. for rain. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror, I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused you look like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small from the lights of the barroom padded hotel room. We walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave to find time to leave me, Lucy. four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. Een hele goede middag, luisteraars. Ik denk met mij, eh, ik begin een keer een beetje stemmig met Kenny Rogers. Maar ja, Bart van der Meer die dacht eigenlijk hetzelfde. Ik denk, ik draai ook zo'n stemmig liedje. Zomer of winter, altijd weer ZFM. ZFM Culinaire Zaken. Na tien jaar het radioprogramma Golden ZFM gepresenteerd te hebben... heeft Joop van Nes een geheel nieuw programma bedacht. Vanaf de eerste woensdag in januari, in verband met het nieuwjaar, wordt dat 8 januari, is er op elke woensdagmiddag van de maand een culinair radioprogramma van 4 tot 6 uur. Culinaire zaken. Joop van Es praat de muziek aan elkaar met informatie over recepten, kooktips, keuken, productinformatie, restaurantrecensies en boekbesprekingen. Kortom, culinaire ditjes en datjes in het breedste zin van het woord. zoals ik u beloofd heb, muziek uit heden en verleden. Eerst even uit, uit het verleden en nu echt uit het heden. Ik moet eerlijk zeggen, het heden muziek is niet echt mijn ding... maar van dit liedje word ik toch wel echt happy. We gaan door met The Cats We Shall Be Together. I think about you when I don't want to dream about your smiling face. And I keep trying not to love you, but I love you. child satisfied. I have talked to you, I've come to know you, I've come to need your company. What will I do if I can't help? walking side by side. We should be together, together, keeping each other satisfied. show Your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. Hockey. Dames ZHC alleen aan de leiding in de zaalcompetitie. Na de twee gewonnen zaalwedstrijden van zondag 22 december... pruikt de naam ZHC weer bovenaan in de ranglijst. Directe concurrent voor de titel in de zaal, het Amstelveense HIC... was namelijk tegen Mira tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De Zandvoortse dames wisten hun beide wedstrijden met overtuiging te winnen. Hierdoor staan zij nu op de eerste plaats en hopen zij natuurlijk op een nog uniekere tweede kampioenschap. closer, closer now. Shirley Bessie met Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. Het zal helemaal gevraagd worden. Van de ene mis gaan we over naar de andere mis. Miss Carol Emerald. He kinda looks a little ordinary, but no, he's kinda shy. A little work and I think that I could easily change his mind. to break him down. the winter go And it takes two lips of fire To melt away the snow And it takes two hearts of cooking To make a fire glow And baby, you got what it takes Well, it takes it takes a lot of more to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. Well, well. just a takes because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. And it takes somebody special to make me say I do. And baby, you got what it takes farewell. You know you've got just what it takes because it takes more. I do. dit waren Brooke Benton en Dinah Washington met Baby, You've Got What It Takes. Voorbereidingen Kids Run weer van start. In aanloop van de Kids Circuit Run op 30 maart 2014 worden wederom acht hardlooptrainingen georganiseerd voor de basisschooljeugd die wil meedoen aan de run. Nieuw dit jaar is dat kinderen samen met hun ouders, opa en of oma's kunnen trainen. De eerste training staat gepland op 5 februari 2014. Gedurende acht weken is er voor de jeugd samen met hun ouders, opa's of oma's de mogelijkheid om één keer per week een uur spelenderwijs te werken aan de conditie. De trainingen starten op woensdag 5 februari om 3 uur en zullen wederom verzorgd worden door juf Desiree en meester Mike. Bij grote belangstelling wordt er een tweede uur aan toegevoegd. Deelname aan de acht trainingen, 5 euro, inclusief gratis startbewijs voor de Runners World Zandvoort Kids Circuit Inschrijvingen voor deze uitdagende en sportieve activiteiten doe je via de website van de Jeugdsportpas voor 20 januari 2014.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 Wat is dementie? Als je dementie hebt, gaan cellen in je hersenen steeds minder goed functioneren en sterven af. Hierdoor krijg je steeds meer problemen met bijvoorbeeld je geheugen, het werken met de agenda, tijdsbesef, klokkijken en het herkennen van mensen en omgeving. Officieel heb je een vorm van dementie als je last hebt van een aantal verschijnselen. Je moet problemen hebben met je geheugen. Je hersenen hebben meer moeite met het verwerken van informatie. Op één of meer van de volgende punten. Je krijgt moeite met taal begrijpen. Of je kan zelfs heel moeilijk omgaan met taal. Hoewel er niets mis is met je spieren of zenuwen... krijg je steeds meer moeite om bepaalde handelingen uit te voeren. Het kost je meer moeite voorwerpen te herkennen. Je hebt steeds meer moeite met plannen, organiseren of logisch nadenken. Door alle verschijnselen is het lastig normaal te functioneren... of normaal om te gaan met je werk, familie of vrienden. De genoemde verschijnselen hebben van, moeten van blijvende aard zijn... en niet alleen bestaan bijvoorbeeld uit een periode van acute verwardheid. Er zijn vele aandoeningen die vallen onder dementie. De meest voorkomende aandoeningen zijn de ziekte van Alzheimer. In 70% van de gevallen van dementie in Nederland is er sprake van de ziekte van Alzheimer. Vasculaire dementie. Vasculaire dementie vormt 20% van de gevallen van dementie in Nederland. Andere vormen van dementie zijn Lewy body dementie en Parkinson dementie. Ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt een bepaalde vorm van dementie. Hoe de mensen zich uit is afhankelijk van de aandoening en wisselt van persoon tot persoon. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op dementie. Als je 90 wordt, heb je 40% kans op te dementeren. Bij de meeste vormen van dementie is de oorzaak onbekend. Recent onderzoek geeft aan dat de opstapeling van eiwitten in de hersenen een rol lijkt te spelen bij de ziekte van Alzheimer. Bij Lewy-dementie was het al bekend. Bij vasculaire dementie ligt de oorzaak in problemen met de doorbloeding van de hersenen. Je hebt een grotere kans op dementie als een vorm van dementie ook in je naaste familie voorkomt. De verschijnselen van dementie en de ernst ervan verschillen per persoon. Ze hangen ook af van welke vorm van dementie je hebt. Algemene kenmerken van dementie zijn geheugenproblemen, somberheid, depressie, gedrag- en persoonlijkheidsveranderingen, verminderde tijdsbesef, moeite met taal, problemen met plannen of logisch nadenken. De verschijnselen nemen toe naarmate je langer dement bent. In de loop van de ziekte raak je ook lichamelijk steeds meer verzwakt. Je wordt steeds afhankelijker van hulp van anderen. Aan het einde van de ziekte ben je voor alle verzorging volledig afhankelijk van de hulp van anderen. Volgende week gaan we door met dementie, maar dan meer gericht op de behandeling van deze ziekte.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 Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking. Tijdens het gratis inloopspreekuur kunnen diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken worden. In de bibliotheek Zandvoort, Louis Davids Carré 1, staan de medewerking van Visio voor u klaar van 10 uur tot 12 uur op de woensdag. 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni. Maar als ik dit hoor, dan krijg ik zo'n vreselijke <laughs> zin in een lekkere whisky. Dit was A Fiddler Dream met Daydream to Bangor. We gaan door met Suzy Quattro en Chris Norman. Our love is alive. you can fix. her love strong for me. Well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. flow straight to my lover's heart for me. No, nobody else but me. Hey, hey, hey, Cupid, please hear my cry and let your Dit was Johnny Nash met Cupid. Handhaving alcoholbeleid in Zandvoort pas vanaf 2 januari. Jongeren hadden op oudjaarsnacht in Zandvoort vrij spel. De gemeente Zandvoort laat in een bericht weten dat zij pas vanaf 2 januari zullen gaan handhaven. Wie nog geen 18 jaar is, mag vanaf 1 januari 2014 geen druppel alcohol meer drinken. Ook de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is strafbaar. In de Zandvoortse horeca zal er echter geen controle zijn op het nieuwe beleid. De gemeente laat wel weten dat er bij excessen, als gevolg van overmatig alcoholgebruik, opgetreden zal worden. Vanaf 2 januari 2014 zullen er pas sancties opgelegd worden aan de horecaondernemingen en overige instellingen in Zandvoort. Wanneer alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Voor ondernemers die de wet overtreden worden er sancties opgelegd, zoals bijvoorbeeld een vervroegde sluiting. Burgemeester Niek Meijer stelt, de eerste vier maanden worden er intensiever gecontroleerd met uitgangspunt is vertrouwen. Daarom zal na de startperiode vooral worden gecontroleerd bij ondernemingen met een verhoogd risico... doordat eerder overtredingen zijn geconstateerd... of wanneer er signalen komen van alcoholverstrekking aan de jongeren. Dit was eh, Sue Thompson met Norman. We gaan het laatste plaatje draaien en dat is Kiss met Liar Liar. de tijd vliegt om als je het naar je zin hebt. Maar ik hoop u het volgende uur na het nieuws en de reclame weer te treffen.